12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De bouw van 13 verdiepingen ingestort nadat het was geraakt door twee Israëlische raketten. Vijf minuten voor de beschieting was er een waarschuwingsraket die het dak raakte, zegt, het, zegt de politie in Gaza. Israël zegt dat er een commandopost van Hamas in het flatgebouw zat. De Palestijnse beweging Hamas spreekt tegen dat het wel bewust Israëlische burgers onder vuur neemt met raketten. Onze wapens zijn niet de modernste, het is dus lastig om goed te richten, zegt Hamas-leider Meshaal in een interview met Yahoo News. Hij belooft dat als Hamas betere wapens krijgt, Israëlische burgers worden ontzien. Ook wil hij ze gaan waarschuwen voor raketaanvallen. Islamitische strijders zeggen dat ze het vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli hebben veroverd op troepen die voor de regering vechten. Er is weken gevochten om de luchthaven. Op sociale media circuleren foto's van de strijders die vieren dat ze in de buurt van het luchthavengebouw staan. In Sierra Leone is een Brit besmet, geraakt met ebola, meldt het Britse ministerie van Volksgezondheid. De man is daarmee de eerste Brit van wie bekend is dat hij het virus heeft opgelopen. Hij woont in het West-Afrikaanse land, maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. IJsland heeft code rood gegeven voor de luchtvaart vanwege de vulkaan Budabunga. Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van grote hoeveelheden as. Code rood, de hoogste alarmfase, betekent dat een uitbarsting is begonnen of ieder moment kan beginnen. De KLM volgt de ontwikkelingen op de voet, maar ziet nog geen aanleiding de vliegroutes aan te passen. In de eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. Willem II won thuis met 3-0 van AZ. Herenveen won thuis met 2-0 van Excelsior. En Go Eagles Dordrecht eindigde in 0-0. Het weer vanavond en vannacht vooral nog buien langs de kust.